Om echt een referendum af te dwingen... heeft de initiatiefnemer geen stijl voor 14 juni 300.000 handtekeningen nodig... Maar ook als dat wordt gehaald is het nog niet zeker dat het referendum er echt komt. Het kabinet is bezig het raadgevend referendum af te schaffen. In Syrië is een Russisch gevechtsvliegtuig neergestort. De twee bemanningsleden zijn omgekomen. Het Russische ministerie van Defensie zegt tegen persbureau Interfax... dat er een vogel in de motor is gekomen. Volgens het persbureau was het gevechtsvliegtuig net opgestegen... van een Russische luchtmachtbasis aan de kust van de Middellandse Zee. Het toestel is in zee gestort. Door de afgenomen spanning tussen Noord- en Zuid-Korea... profiteren de landen ook steeds meer op sportgebied. Tijdens de winterspelen was er al een gezamenlijk team bij het vrouwen-ijshockey. Nu slaan ook de tafeltennisvrouwen de handen ineen. Ze hadden op het WK in Zweden vanochtend eigenlijk als landenteams tegen elkaar moeten spelen in de kwartfinale. Maar ze besloten om niet te spelen. Ze gaan nu als gezamenlijk team naar de halve finale. Met toestemming van de Tafeltennisbond en het IOC. In de halve finale is Japan de tegenstander. De vraag is wat Japan daarvan vindt. Dat land staat al jaren op gespannen voet met Noord-Korea en krijgt nu ook een sterkere tegenstander. Het Rode Kruis maakt zich zorgen over de veiligheid van hulpverleners en medische voorzieningen. Uit een inventarisatie blijkt dat in de afgelopen twee jaar iedere week geweld is gebruikt tegen een hulpverlener, een kliniek of een medische post. De hulporganisatie vindt dat het tijd wordt voor actie en komt daarom met een campagne tegen het geweld. Het weer, het is droog en zonnig. Het wordt 13 tot 16 graden. Vannacht lokaal kans op vorst. Morgen opnieuw zon en een graad op 17. In het weekend... Temp ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB.